Michel Koenen met het NOS-journaal. Vorig jaar is het aantal zelfstandigen in de zorg met 14% toegenomen. Het zijn er nu zo'n 178.000, blijkt uit de laatste cijfers van het CBS. in de rest van de arbeidsmarkt steeg het aandeel zelfstandigen een stuk minder met 7%. En door de toename van het aantal ZZP'ers in de zorg nam het aantal flexwerkers wat af. Het zijn er nog altijd ruim 400.000. Veel mensen kiezen voor ZZP, hè, omdat je als zelfstandige kunt bepalen hoeveel en wanneer je werkt. Ook een hoger salaris en het beter kunnen combineren van werk en privé wordt vaak genoemd. En de meesten werkten eerder al op contractbasis in de zorg. De lijsttrekkers van politieke partijen veroordelen de aanval op forumleider Thierry Baudet. Die werd in een café in Groningen geslagen met een bierflesje. Hij was daar voor een verkiezingsbijeenkomst. Baudet is behandeld in het ziekenhuis. Na afloop van het een Vandaag debat reageerden de andere lijsttrekkers geschrokken. In Brokopondo, op zo'n twee uur rijden ten zuiden van Surinaamse hoofdstad Paramaribo... is een illegale goudmijnschacht ingestort. Daarbij zijn volgens lokale media 18 tot 21 mensen om het leven gekomen. President Santokki zegt dat er doden zijn, maar niet hoeveel. Onder meer het leger en de politie zijn naar het rampgebied gestuurd. En de Oekraïense zangeres Jamala is door Moskou op de lijst met gezochte personen gezet... vanwege eerdere uitspraken over de oorlog in Oekraïne. Ze wordt verdacht van het verspreiden van desinformatie over de Russische strijdkrachten. Jamala won in 2016 met een lied over de deportatie van Krim-Tataren. De winst was twee jaar na de Russische annexatie van de Krim. Het weer nog, lokaal wat mist. De, die kan ook eh, wat motregen gevallen her en der. Het koelt af naar een graad of 7. De dag die begint grijs met in het zuidoosten wat regen. Smiddags vaker zon, dan wordt het een graad of 9.